Ik Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. BNN-Vara is teleurgesteld over de reactie van Matthijs van Nieuwkerk... na de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij de Wereldrijd Door. Volgens de omroep doet hij geen recht aan de indringende gesprekken... die met de presentator zijn gevoerd. Van Nieuwkerk en een aantal eindredacteuren zouden extreme woedeaanvallen hebben gehad... en mensen publiekelijk hebben vernederd, meldt de Volkskrant. De presentator wilde eerst niet reageren. Later zei hij enorm spijt te hebben. Van Nieuwkerk noemde de weergave in de krant van de situatie bij het programma verder... een draconische karikatuur. Elizabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos... moet ruim 11 jaar de cel in. In januari werd ze schuldig bevonden aan fraude en vandaag hoorde ze de straf. Holmes ontwikkelde een test waarbij ten onrechte werd geclaimd... dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Ook zou de test voorspellen welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. De test bleek een gewone bloedtest te zijn. De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciaal aanklager aangesteld... die toezicht gaat houden op de justitiële onderzoeken naar oud-president Donald Trump. Het gaat om Jack Smith, een ervaren jurist. Hij werkte de afgelopen jaren als aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. De onderzoeken richten zich op het optreden van Trump rond de bestorming van het Capitool... en de manier waarop Trump omsprong met vertrouwelijke documenten van de overheid. Qatar schrapt de dagelijkse toelagen voor voetbalfans... die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Supporters uit twee deelnemende landen kregen te horen... dat ze geen geld meer krijgen voor eten en drinken, meldt The Guardian. Qatar zegt dat het besluit is genomen na de negatieve publiciteit over het zogenoemde fanleader-programma. Daarbij betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van een groep supporters uit 32 landen. In ruil daarvoor moeten ze onder meer positieve berichten over het WK op sociale media plaatsen. Het weer in het zuiden bewolkt met regen. In Groningen kan het 4 graden onder 0 worden. Op andere plekken 0 tot 3 graden.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 Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, la la la la. Domino, domino, domino, I need you love me like you never loved me. I don't know, I don't know. Can we shake of the habits? Are you speaking my language?